Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is een Nederlands bedrijf gelukt om 22 mensen te evacueren uit Soudaan. Volgens Nieuwsuur gaat het om werknemers van een bedrijf in een havenstad. Zij werden met kleine bootjes naar een groter schip gebracht... dat lag te wachten buiten het territorium van Soudaan. Ook de afgelopen dag waren er weer gevechten in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 134 Nederlanders geadviseerd... om alvast een tas in te pakken. Er is een vliegtuig geregeld om ze daar weg te halen Wanneer dat kan vertrekken is nog onduidelijk. De zoon van Poetins woordvoerder heeft voor de Wagner-groep gevochten in Oekraïne. Wagner-baas Prigozhin zegt dat hij Poetins woordvoerder Peskov heeft geadviseerd... zijn zoon niet naar het gewone leger te sturen, maar zich bij Wagner aan te laten sluiten. De baas van het beruchte huurlingenleger heeft vaker kritiek op het gewone leger... en hij ergert zich er ook aan dat kinderen van hooggeplaatste Russen niet meevechten. Italië wil beren uitzetten naar andere landen. De minister van Milieu wil daarover in gesprek met andere Europese landen. Aanleiding is een dodelijk incident met een beer begin deze maand. In de regio Trentino werd een man tijdens een joggen doodgebeten door een beer. Het dier werd gevangen en wordt mogelijk afgemaakt. In het noorden van Italië worden vaker mensen aangevallen door beren. Er leven er ongeveer 100. Over een uur is de Lyriden meteorenregen het best te zien. De meteoren zijn jaarlijks een aantal dagen lang goed te zien, vooral s'nachts. En rond 4 uur deze nacht bereikt de zwerm zijn maximum. Dan zijn er ongeveer 16 vallende sterren per uur zichtbaar. De Lyriden zijn de oudst bekende meteorenzwerm. Meer dan 2000 jaar geleden werden ze al opgemerkt. Het weer zo goed als droog en dat blijft vannacht ook zo. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen eerst droog met zon, maar in de loop van de middag vaker bewolking.